uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oliemaatschappij Shell gaat ingrijpend reorganiseren. Topman van Beurden zou dat hebben aangekondigd in een interne videoboodschap. De reorganisatie moet Shell klaarmaken voor de energietransitie... de verschuiving naar gebruik van duurzame energiebronnen. Van Beurden zou hebben gezegd dat er banen worden geschrapt... maar hoeveel zou nog niet zijn besloten. Eind dit jaar maakt Shell de nieuwe structuur van het bedrijf bekend. Het kort geding tegen de staat om de bezoekregelingen in verpleeghuizen is van tafel. Het meldt advocaat Liesbeth Zegveld. Ze heeft een gesprek gehad met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ze zegt dat morgen meer bekend wordt. Zegveld eiste namens bewoners en familieleden in verpleeghuizen... dat de minister zou zeggen dat zorginstellingen de rechten van bewoners moeten respecteren. Dat het kort geding van de baan is, wijst erop dat eisen worden ingewilligd. Dan kunnen bewoners dus met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM vrij bezoek ontvangen. En dan mogen ze naar buiten. Er is opnieuw een fout gemaakt bij de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ouders hebben daardoor waarschijnlijk ten onrechte te horen gekregen... dat zij buiten de compensatie- en schaderegeling vallen. De herstelorganisatie die in opdracht van het ministerie van Financiën de ouders moet compenseren... heeft verkeerde informatie geleverd aan de commissie die de zaken van de gedupeerde ouders beoordeelt. Staatssecretaris Van Huffelen noemt de fout onverteerbaar... en de zaken van de ouders die dus op verkeerde gronden zijn afgewezen... worden nu opnieuw door de commissie beoordeeld. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het uiteindelijk rond de 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het nog wat warmer dan vandaag.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 Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer. een hele goede morgen luisteraars en jazzliefhebbers natuurlijk. 21 eh, eh, juni vandaag, een beetje bewolkt, wel een hoge temperatuur. Toen ik hier naartoe reed was het al 21 graden, dus eh, dat belooft wat. Ja, een beetje gesluierd, dus zelfs misschien een kans op een beetje regen misschien. Maar toch zeker de moeite waard om naar Zandvoort te komen en lekker naar het strand te gaan. Wie weet. ja, jazz staat op de rol en waar kan je mee te beginnen dan met dit hele bekende nummer van... Eh, Horace Silver Song for My vader, Want het is natuurlijk ook Vaderdag vandaag. En dit nummer is wel een bijzonder nummer natuurlijk. Volgens mij uit de eh, 60 jaar, in 1965. En hij heeft dat geschreven voor zijn vader. Volgens mij was dat een Kaapverdiaan. En die is ook de man die op de hoes staat. John Tavares Silver heette die eh, man. Eh, bijzondere plaat geworden. Een beetje eigenlijk eh, de bebop en funk die elkaar ontmoeten, zou ik bijna zeggen, in dit soort muziek. Nou, in deze uitzending komen we misschien nog wel eh, terug op de, ja, de, de Song of For My Father. toch moet ik hem wel eh, stoppen. Want het is een heel lang nummer. Het duurt meer dan zeven minuten. En daar hebben we natuurlijk geen tijd voor. Wat kan je verwachten in deze uitzending? Nou, af en toe draai ik een plaatje waar iets, wat iets met vader te maken heeft natuurlijk. Eh, ik zie eh, de, de Early Years staan, de Hitting the Ramp. dat is een, een, een cd-box van net King Cole. Prachtig. Jimmy Cooper, Roy Hargrove. een aantal diva's die naar Washington, naar, te veel om op te noemen. Onder andere de nazaten. Eh, Clifford Jordan, Roy Barrows. Nou, heel veel, de upsetters. Er zit van alles in het eerste uur. Maar we gaan bij drie uur te gaan hè, vandaag. Dus ik zou zeggen, maak je borst maar nat. Er zit van alles tussen. Eh, en je weet het, eh, deze jongen is nogal geschumeerd van vocalists, Dus daar zit zeker voldoende diva's tussen voor iedereen. En om meteen met eentje te beginnen, een Deense die eigenlijk net een cd heeft uitgebracht... samen met het, ja, volgens mij, de, de Deense radio Big Band. We've Just Begun. Daar de titelsong van. Even kijken waar ik hem heb staan. Mm, ja, hier heb ik hem. We've just begun Like the poets all say The song's been sung But baby never this way Don't try to be cool, it's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love, we've just begun. And the future looks bright, the night is young. Every planet inside will take it slow. So don't say that you're planning to go, don't with me, take a chance don't hesitate. You be saving my arms, so set the moon. To a sky full of stars. There's so much ahead, so much left unsaid. Trust your heart, just give it up, give it up, give it up. This is love. just begun. Like the poets all say, the song's been sung, but baby, never this way. Don't try to be cool, that's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is stars and the moon and sun. Honey, we've just begun. We've just begun, eh, Sinne Eeg en de Deense radio Big Band. Een CD uit 2020, eh, zeer de moeite waard. We've just begun, en dat geldt ook voor dit programma. We zijn nog net begonnen natuurlijk. En we knallen er eigenlijk meteen in. Meestal start ik wat rustiger. Maar goed, het moet kunnen op vaderdag een beetje uh, wild beginnen. En dat is Sinne Eeg wel gelukt. Eh, is, 2019 eh, is er een box uitgegeven van Nat King Cole. Hit in the Ramp heet die box. En dat geeft een overzicht van zijn eh, vroege jaren. Van 1936 tot 1943. En eigenlijk begint het dat hij meezong in een koor tot ja, wie hij geworden is. En hij, hij, was natuurlijk ook bekend als pianist, componist, arrangeur, bandleider. Dus hij heeft van alles gedaan. En dit is eigenlijk voor de echte Nat King Cole liefhebber een must om deze eh, box te hebben. Ik draaide één nummer van, We've Just Begun. Nee, eh, dat was natuurlijk zinneig. Ik eh, moet even kijken wat ik dan uh, Net King Cole zou draaien. Oh ja, Don't Blame Me. Ik raak allemaal in de waarde van. de jazzliefhebber en liefhebber van net King Cole. Hit in the Ramp. Ik geloof dat er zeven, zeven cd'tjes in die box zitten. Dus eh, ja, je, je, hebt wel lange adem nodig. Uh, dan kom ik weer bij iets... Eh, ja, wat valt dat onder jazz? Nou, niet helemaal, maar het is wel heel mooi. En dan heb ik het over een fantastische cd van Joni Mitchell... En die is, uh, ja, de arrangementen zijn van Vince Mendoza. Vorige, week, vorige keer was 31 mei, had ik er ook wel een nummertje van gedraaid van deze cd. Answer Me heb ik toen genomen. Maar deze keer eh, kies ik voor een nummer wat iedereen kent. Both Sides Now, heel bekend. En ja, dit is echt een meesterwerk, melodisch en harmonisch. Een hoogtepunt in de traditie van de ballads, zou ik bijna zeggen.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 The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself love's illusions that I recall. I really don't know. I really don't know life. I really don't know. deze uitvoering van eh, Johnny Mitchell... dat is wel een van de hoogtepunten, denk ik... in uitvoeringen van deze song die door tallozen eh, gespeeld is. Both Sides nou, Prachtig arrangement. Heel mooi. Eh, Vince Mendoza deed de, de, ja, schreef de arrangementen en leidde het orkest. Uh, wat zit hier achter? Oh, iets met vader. Father Steps, een nummertje van Earl Hines. Dat was eh, Earl Hines en zijn eh, orkest. vader eh, Father in. Vader komt binnen. Nou, dat is natuurlijk mooi op Vaderdag. Dan kan hij ja, zijn cadeautjes ontvangen. Als hij niet thuis woont, bewijs bespreken van spreken. een hele bijzondere LP is de LP van Dina Washington. En die LP heet From the Land of Hi-Fi. En op 1956 eh, eh, met uh, Cannonball Adderley op de alt altsaxofoon... en Junior Mans op piano en Hal Mooney was de orkestleider. En dat is een mooie cd geworden. En daar ga ik een nummertje van doen. There Will Be Jubilee. Dina Washington. jubilee. There'll be a jubilee. There'll be a jubilee up on that happy day. Now your man and my man too. Your man and my man too. Your man and my man too will be coming home to stay. Great day in the morning when that peaceful sun and me. There'll be a jubilee upon that happy day. Prachtig nummer. Dina Washington, eh, een diva natuurlijk. En daar komen er meer van hoor, in dit programma. Die echte toppers. Eh, maar die ook een topper is en ook een jubileum had. Het is ook wel heel toevallig. Is natuurlijk Benjamin, Britt, uh, eh, Benjamin Herman. Die 2019, dacht ik, heeft hij de soundtrack geschreven... voor een documentaire over de Citroën uh, is. de Citroën de Snoek. Eh, dat was een leuke cd geworden. En daar zit een nummertje bij wat bij mij wel indruk gemaakt heeft. Eh, piscine au bord de la piscine. Eh, Benjamin Herman. wel Citroën de Snoek. En dat is, ja, ik hou wel van muziek waarbij je eigenlijk de volgende eh, noot als het ware voelt aankomen. Dat maakt muziek ook wel mooi. Ja, en dat is natuurlijk in de jazz niet altijd het geval, zou ik bijna zeggen. Daar zit heel veel verrassing in. Eh, Benjamin Herman speelt ook heel veel mee op... Ik had er een keer iets gedraaid van Wouter Hamel waar hij mee speelde. Een poosje geleden heb ik iets gedraaid van... Eh, even kijken hoor, Demina Hurlo, waar die op de nieuwste cd ook meespeelt. En hij speelde ook mee bijvoorbeeld bij Michelle eh, David en de Gospel Sessions. Op hun eh, eh, ja, vorige cd. vorige keer heb ik iets gedaan voor een nieuw cd. Maar ik heb nu weer gekozen voor Mike, uh, Michelle David van de volume 3 is het volgens mij. En Walk With Me. En dan speelt Benjamin Herman mee. kan ook wel op de zondag hè. Beetje religieuze pop. Sessions. En die bestaan uit Orno Smit en Paul Willemsen. Ja, het is een, eh, een loom, funky jazznummer. En waarin je afrobeat en Latin eh, kan horen. Nog echt eh, bijzonder. Zeer leuk. Deze derde cd van deze groep. En de vierde mag het ook zijn. Maar daar heb ik vorige keer, vorige keer iets van gedraaid. Dus de hoogste tijd voor... tijd voor de nazaten. Daar ben ik echt een aanhanger van. Dat vind ik zulke mooie muziek. Dat is een band volgens mij uit Rotterdam. Ik denk acht, negen man. En eh, die spelen fantastische muziek eh, van Surinaamse afkomst. En eh, ja, het is echt een feest om die lui te horen spelen. En dat, dat doen ze met heel veel plezier. De nazaten, ja, dat, dat eigenlijk heeft, verwijst dat naar Prins Hendrik volgens mij de echtgenoot van Wilhelmina... die ook eh, niet zo nauw nam met uh, zijn huwelijkstrouw... en overal wat nazaten heeft rondstappen. Maar heel gauw een mooi nummer met een bijzonder ritme van de nazaten. Uh, er zit een sax in, prachtig geluid. De nazaten, hier heb ik hem. de lok van het dwaalspoor komt van hun laatste cd als de haan tanden krijgt. Thank you. een eh, prachtige muziek. Het is eigenlijk een, een mix van, eh, een schitterende mix van Surinaamse roots, Nederlands, uh, eh, nederjazz, pop, funk, Braziliaanse frevo. Nou, eigenlijk van heel veel stijlen zit hier in weggestopt. En de, de, grote man van deze band is Robbie Alberga. Die eh, componeert en speelt volgens mij uit mijn hoofd de gitaar, dacht ik. En verder is, vind ik opvallend binnen die band Klaas Hekman, degene die de fluit speelt en ook de bassaxofoon hanteert. En vooral het ritme in dit nummer vind ik zo mooi, de, de nazaten. Vergeet dat niet, de nazaten. Ja, jammer dat er geen optredens zijn de laatste tijd. Maar als die ergens spelen, ik zou zeggen ga naartoe. Want het is echt een avond genieten met deze jongens. Eh, en in dezelfde stijl is er ooit een cd gemaakt... door Roy Barrows en Clifford Jordan en eh, Charlie Davis. En dat is eh, Reggae o, o Go Jazz. En dat is een cd uit 1998. En dat nummertje wat ik uitgezocht heb van deze cd is Father's Jazz. Dat moet kunnen op Vaderdag. En Roy Barrows. Eens even kijken, Roy. Waar heb ik die neergezet? Hier heb ik hem. My Father's Jazz. Gaat een beetje naar reggae. Naar beetje, het is reggae. deze is eigenlijk, deze CD is gemaakt 1998. Dus een leuk album. Eh, ja, grappige muziek. En als het om reggae gaat, dan kan je natuurlijk niet om deze heen. De Upsetters. En die moeten natuurlijk wel draaien. Een heel bekend nummertje van de Upsetters. Eh, dat komt uit de Complete Upsetter Collection. En dan heb ik het over Soul Rebel, de dub version. Eh, dat is een mooi nummer ook. Luister en geniet. Sluit hier mooi bij aan. Setters En dat was natuurlijk eigenlijk de band van Bob Marley. Eh, Soul Rebel uh, dub version. Eh, ik had in het begin het nummertje gedraaid van Horace Silver, Song for My Father. ik ben eigenlijk ook een enorme fan van D.D. Bridgewater. Die heeft dat ook eens een keer op de plaat gezet. Op een cd die heette, nee even kijken... Love and Peace, A Tribute to Horace Silver. 1995 komt die uit. A Song to My Father. D.D. Bridgewater. nicest things that no other can do. As I sing it to you, you'd hesitate. geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz eh, samenstellende presentatie Alco B. En eh, we gaan rustig door de, eh, de, volgende twee uurtjes. Dus ik zou zeggen, blijf hangen, luister naar het nieuws, pak een bakje koffie of een glaasje fris. En kom terug en schuif aan, want we hebben na de klok van 11 mooie muziek.